Giel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal doden door overstromingen in de Amerikaanse staat Texas is opgelopen naar 24. Door zware regenval steeg het waterpeil in de Guadeloupe-rivier razendsnel. Reddingswerkers zoeken met boten en helikopters naar overlevenden. Ze hebben ruim 200 mensen kunnen redden. Een groep van meer dan 20 meisjes is nog altijd vermist. Zij waren op kamp vlakbij de rivier in Texas. De explosie op een bedrijventerrein in Borculo heeft geen gevaar opgeleverd voor de omgeving. Volgens de burgemeester van de gemeente Berkeland is de situatie volledig onder controle. Afgelopen avond kwam een oranje wolk met gevaarlijke stoffen vrij bij een ontploffing in een tankwagen. Daarbij vielen geen gewonden. De wolk is opgelost in de lucht, zegt de veiligheidsregio. In Mexico is een protest tegen massatoerisme uit de hand gelopen. Enkele van de honderden demonstranten werden agressief en vernielden gevels van winkels. Gemaskerde mannen sloegen ramen in en plunderden luxe winkels in toeristische gebieden. Ook vielen ze buitenlanders aan. Het protest was gericht tegen de massa's toeristen die uit de VS naar Mexico-stad komen. Sinds de komst van de toeristen die in coronatijd aan de lockdowns in de VS wilden ontsnappen... zijn de huren enorm gestegen en moeten inwoners wijken voor koffietentjes en restaurants. Voor de kust van Katwijk is gisteravond een drenkeling uit zee gered. Twee personen zaten op een katamaran toen hij omsloeg. Een van de opvarenden sloeg overboord en kwam in het water terecht. Dat gebeurde zo'n twee kilometer uit de kust. Verschillende hulpinstanties werkten samen en wisten de drenkeling te redden. Het weer.